7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zelf met maatregelen om de verkoop van vuurwapens in Amerika te beperken. Omdat hij er met het congres niet uitkomt, gaat Obama kijken wat hij zelf kan doen. In zijn wekelijkse videoboodschap zegt Obama dat het congres niets doet om de vele schietpartijen, zoals in San Bernardino en Charleston, te voorkomen. De politie kan geen nieuwe online opsporingstaken uitvoeren als er 40 miljoen euro op ICT wordt bezuinigd. Dat zegt het plaatsvervangend hoofd van de landelijke recherche in de Volkskrant. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de politie straks meer bevoegdheden krijgt om bijvoorbeeld computers en smartphones op afstand binnen te dringen. Maar volgens de recherche heeft dat geen zin als er niet genoeg geld is voor fatsoenlijke spullen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in Nederland vluchtelingen moet opvangen. Op de nieuwjaarsreceptie zei hij dat daarvoor een stevige nationale aanpak nodig is. Volgens Van der Laan kan de opvang van 500 vluchtelingen een dorp van 1000 inwoners helemaal ontwrichten. De vluchtelingen moeten daarom zoveel mogelijk worden verspreid, zegt de burgemeester. In Israël is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren bij een café in Tel Aviv twee mensen doodschoot. De Israëlische Arabier van 29 wist na de schietpartij te ontkomen. Een grote klopjacht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De politie is door de vader van de schutter op het goede spoor gezet. Die herkende zijn zoon op beelden en gaf hem aan. Sittard is in één klap 11 miljonairs rijker, want de postcode loterijkanjer van 43,9 miljoen viel op hun postcode. De 15 winnaars die met die code meespeelden verdelen met elkaar bijna 22 miljoen euro. De andere helft wordt donderdag verdeeld over de andere deelnemers in de wijk.